Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Engeland, Oostenrijk en Portugal zijn zware coronamaatregelen afgekondigd. De afgelopen avond maakte de Britse premier Johnson bekend dat Engeland opnieuw in lockdown gaat. Vanaf donderdag gaat alles op slot, behalve de crashes en het onderwijs. De maatregelen gelden in elk geval tot 2 december. Ook in Oostenrijk komt een lockdown. Vanaf dinsdag geldt er van 8 uur s avonds tot 6 uur s ochtends een avondklok. Basisscholen en winkels blijven wel open. In Portugal gaan delen van het land op slot. Het gaat onder meer om de regio's Lissabon en Porto. Inwoners daar mogen vanaf woensdag alleen nog naar buiten voor werk, school of boodschappen. Op de Filipijnen zijn bijna een miljoen mensen geëvacueerd vanwege de komst van orkaan Goni. Het is een orkaan in de zwaarste categorie. Goni komt vannacht onze tijd aan land, ook in de hoofdstad Manila. Zo'n duizend coronapatiënten die in tenten werden verpleegd zijn naar ziekenhuizen en hotels gebracht. De Filipijnen werden zeven jaar geleden voor het laatst getroffen door een orkaan van dit formaat. Toen kwamen er 6300 mensen om het leven en raakten 4 miljoen mensen dakloos. In januari wordt bekend wie de nieuwe partijleider van de Duitse CDU wordt. In Duitsland zijn volgend jaar verkiezingen en Angela Merkel stopt er dan mee. De Duitse Christendemocraten hebben een interne stemming over een nieuwe partijleider al een aantal keren uitgesteld, ook vanwege de coronacrisis. Er zijn drie kandidaten en de 64-jarige Friedrich Merz ligt voor in de peilingen. Hij heeft conservatieve waarden en zou kiezers die zijn overgelopen naar de rechtspopulistische AFD terug kunnen halen.